Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een verband tussen het AstraZeneca-vaccin en ernstige bijwerkingen. Volgens het Europees Medicijnagentschap EMA kun je van het vaccin bloedproblemen krijgen. Het is heel zeldzaam, maar het moet wel in de bijsluiter komen. En de kans is zo klein dat het prikken met AstraZeneca volgens het EMA het beste wel door kan gaan. Want als je ermee stopt is het risico op slachtoffers nog groter. First of all, I want to start by stating that our safety committee, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee of the European Medicines Agency, has confirmed that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 overall outweigh the risks of side effects. In ons land krijgen mensen onder de 60 sinds vorige week geen AstraZeneca-prikken meer uit voorzorg. Morgen, morgen horen we of ons land er weer verder mee gaat. Het kabinet wil dat de terrassen en winkels over twee weken weer open gaan. Ook de avondklok zou dan kunnen worden opgeheven. Maar alleen als het aantal besmettingen dat toelaat. Komend weekend hakt het kabinet er een knoop over door. Zonnestudio's mogen voorlopig nog niet open. Ze hadden een zaak aangespannen, want de zonnebanken zeggen dat ze veiliger kunnen werken dan bijvoorbeeld kappers. Maar volgens de rechter gaan meer mensen op pad als de zonnestudio's weer open gaan. En dat is niet de bedoeling. En het Nederlands elftal supporters kunnen hun oranje hanenkammen en brulshirts erbij pakken. Want er zijn waarschijnlijk fans welkom op de tribune bij de EK-wedstrijden. Over twee maanden begint dat toernooi. Nederland speelt al zijn poolwedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En de KNVB rekent op 12.000 supporters per wedstrijd. Tuurlijk, als, als het virus zich op een andere manier gaat ontwikkelen, eh, dan kan alles veranderen. Maar dat zal alleen zijn als dan ook echt alles verandert. Eh, en we gaan er nu, zoals het eruit ziet, wel vanuit dat we in juni eh, uit de huidige situatie zijn en het iets beter is. Dus eh, daar gaan we vanuit en daar is nu deze beslissing op gebaseerd. Met 12.000 supporters is ongeveer een kwart van de arena gevuld. Het weer vanavond en vannacht gaat het minder hard waaien. Het koelt flink af. Het kan zelfs een graadje vriezen. Morgen overdag zo goed als droog en soms wat zon.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 De combinatie moet in de bijsluiter worden gezet. Het kabinet wil de terrassen en de winkels, als de cijfers het toelaten... vanaf 21 april toestemming geven om weer open te gaan. Ook de avondklok kan dan worden opgeheven. De Tweede Kamer is bezig met het kiezen van een voorzitter.